Levi van Eck met het NOS-journaal. Burgemeester Krikke van Den Haag erkent dat de communicatie... na het steekincident op Bevrijdingsdag niet goed was. De Syriër die drie mensen neerstak... werd aanvankelijk vooral bestempeld als verwarde man. Krikke noemt dat verkeerd. Het was volgens haar niet de bedoeling... daarmee een terroristisch motief uit te sluiten. Ze betreurt het dat de anonieme melding... over de terroristische plannen van de verdachte... niet meteen bij haar bekend was... Krikke legde vanavond in de Haagse gemeenteraad verantwoording af... over de onduidelijkheid na de steekpartij. D66 twijfelt over de verhuizing van het Korps Mariniers naar Vlissingen. De regeringspartij is bang dat te veel mariniers vanwege de omstreden verhuizing het korps verlaten. D66 wil nog voor de zomer een debat met staatssecretaris Visser. De mariniers zitten nu in Doorn, maar die kazerne is verouderd. In Vlissingen ligt al een terrein klaar waarvoor bedrijven en woningen hebben moeten wijken. De VVD houdt vast aan de verhuizing naar Vlissingen. De andere regeringspartijen, CDA en ChristenUnie... willen eerst een rapport afwachten... over de oorzaak van de leegloop bij het Korps Mariniers. De Syrische president Assad heeft een bezoek gebracht... aan zijn Russische ambtsgenoot Poetin. Ze spraken elkaar in Sochi aan de Zwarte Zee. Poetin heeft Assad volgens het Kremlin gefeliciteerd... met zijn grote successen in de strijd tegen terroristen. De twee bondgenoten zagen elkaar voor het laatst in december. De finales van de play-offs voor de promotie en degradatie zijn in twee gelijke spelen geëindigd. Almere City tegen de Graafschap werd 1-1 en Emmen tegen Sparta werd 0-0. De returns worden zondag gespeeld. De twee winnaars van de finale spelen komend seizoen in de eredivisie. Het weer vannacht is het bewolkt en liggen de minima rond de 8 graden. De dag begint ook bewolkt, maar later breekt de zon langzaam door.